Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Er zaten onder meer een garagebedrijf en een autospuiterij in de panden. Getuigen hebben knallen gehoord die mogelijk zijn veroorzaakt door ontploffende spullen in een van de loodsen. Het vuur is nog niet onder controle. Er wordt nog een vierde gebouw bedreigd. Een bedrijf in de buurt dat busreizen verzorgt heeft zijn touringcars uit voorzorg weggehaald. De brandweer heeft een NL-alert uitgestuurd om omwonenden te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. Er komt veel rook vrij bij de brand. Een gestolen schilderij van de Nederlandse schilder Willem de Koning is na bijna 32 jaar teruggevonden. Het werd in 1985 gestolen uit het museum van de Universiteit van Arizona in de Verenigde Staten. Een man uit New Mexico kocht het schilderij op een veiling en hing het op in zijn winkel. Toen meerdere mensen hem vroegen of het een echte de koning was... ging hij de geschiedenis van het schilderij onderzoeken... en ontdekte hij dat het mogelijk om een gestolen werk ging. De man nam contact op met de Universiteit van Arizona. Daar hadden ze de lijst nog waar het schilderij door de dieven uitgesneden werd. Het doek en de lijst pasten precies. Het schilderij komt uit een serie. In 2006 werd een ander werk uit die serie voor 137 miljoen dollar verkocht. Daphne Schippers is opnieuw wereldkampioen op de 200 meter. In Londen liep ze de afstand in 22 seconden en 500ste, drie sneller dan marie josée Talou uit Ivoorkust, die zilver won. Shoni Miller van de Bahamas pakte het brons. Schippers pakte de wereldtitel twee jaar geleden ook al op de WK Atletiek in Peking.